en flessen met brandbaar materiaal. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Het is niet duidelijk om welk materiaal het ging. De ME is ingezet om de orde te herstellen. De politie heeft op meerdere plekken in het land vuurwerk in beslag genomen. Zo vonden agenten in een huis in Den Haag 69 cobra's en meer dan 400 nitraten. In een woning in Eerbeek in Gelderland lag 570 kilo vuurwerk. In dat huis werd ook gerookt. En in Drachten vonden agenten in een woning ook ruim 500 kilo vuurwerk... waarvan een groot deel alleen door professionals mag worden afgestoken. Rond deze tijd start de nationale vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam was even spannend of het wel door zou gaan omdat het zo hard waait. De gemeente Rotterdam verwacht er 60.000 bezoekers. In een paar andere plaatsen zijn vuurwerkshows geschrapt vanwege het onstuimige weer. Zoals in Tilburg, Hilversum en Hoek van Holland. In Tilburg wordt de show morgen ingehaald. In Oldenhoven in Groningen heeft een auto drie voetgangers aangereden. Een van hen is overleden. De twee anderen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. De drie slachtoffers waren volgens getuigen op een oudjaarsfeestje in de buurt geweest. Het weer.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 Oh, I said, that's all days love. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspel.